Mark Visser met het NOS Journaal. Het OM begint een straf een incident bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. Een kandidaatlid van het koor raakte zwaar gewond nadat een andere student op zijn hoofd was gaan staan. Slachtoffer liep hersenletsel op. Het is zelf geen aangifte. Het OM gaat nu kijken of er toch iemand moet worden vervolgd. Het is niet goed gegaan met de vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Wiebes zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling gehaast en onzorgvuldig tot stand is gekomen is niet acceptabel en mag niet meer voorkomen, zegt Wiebes. Er moeten 5000 mensen weg bij de Belastingdienst. Maar het aantal aanmeldingen voor de vertrekregeling liep op tot bijna 8000. Bij politieinvallen op acht plaatsen in het land zijn zeven mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige hennepteelt, witwassen en valsheid in geschriften. De invallen waren onder meer in Almere, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Vlaardingen en Zevenaar. De politie nam administratie, gegevensdragers, softdrugs en twee auto's in beslag. Het onderzoek loopt al sinds mei vorig jaar. Tegen de Westlandse bandenprikker is 16 maanden celgeis, waarvan twee maanden voorwaardelijk, meldt Omroep West. Ook vindt het OM dat de 20-jarige Quinten S. een gebiedsverbod moet krijgen voor het Westland en zich moet laten behandelen om herhaling te voorkomen. De man hield de regio maandenlang in zijn greep. Hij stak bijna 300 banden van auto's lek. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar drie Britse wetenschappers. David Tolles, Duncan Haldane en Michael Kosterleach hebben formules bedacht om te bepalen hoe materialen zich gedragen. De vader van de vondeling die een jaar geleden werd aangetroffen in Den Haag is achterhaald via DNA-onderzoek. Het DNA van de man zat in de databank van justitie. Dat betekent dat hij eerder met de politie in aanraking is geweest. De man heeft geen idee wie de moeder van de vondeling is weer, zon en stapelwolken en ongeveer 17 graden.